Dat schrijft Detailhandel Nederland in een brandbrief aan de gemeenten. Kerst valt dit jaar op maandag en dinsdag. En als de winkeliers niet op de zondag ervoor opengaan... dan zijn de winkeliers bang voor enorme drukte op de zaterdag voor kerst. In Catalonië wordt vandaag gestaakt in het openbaar vervoer en bij de musea... uit protest tegen het ingrijpen van de Spaanse regering bij het referendum van afgelopen zondag. Ook een aantal scholen is dicht. De acties worden ondersteund door een groot deel van de Catalaanse vakbonden. Verder staan er demonstraties op stapel bij politiebureaus en stembureaus... waar de Spaanse politie zondag hard optrad. De vegetarische slager is voorlopig niet van plan om de namen van zijn producten aan te passen. De NVWA wil dat, omdat namen als kipstukjes en gerookte spekjes misleidend zouden zijn. Volgens de NVWA doet de naam vermoeden dat er vlees in zit. De eigenaar van de vegetarische slager vindt dat onzin. Volgens hem is er bij mensen helemaal geen verwarring... en staat er op zijn producten juist heel duidelijk dat ze geen vlees bevatten. De NVWA geeft de vegetarische slager tot maart om maatregelen te nemen anders volgt er een boete. Minister Hennis van Defensie moet vanmiddag in de Tweede Kamer haar positie verdedigen. Hennis ligt onder vuur na een zeer kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het mortierongeluk in Mali juli vorig jaar. Door een ondeugdelijke granaat kwamen bij een oefening twee militairen om het leven en raakte een derde gewond. Volgens de OVV was het ongeluk het gevolg van ernstige tekortkomingen bij Defensie. Dan nog het weer, enkele buien, maar ook zon.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 In de Randstad worden de files snel korter. Alleen de nasleep van een paar ongelukken veroorzaakt nog veel vertraging. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Blarikum. Daar is de linkerrijstrook nog dicht. De vertraging vanaf Eembrugge is 20 minuten. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Vinkenveen een kwartier oponthoud. Een kwartier vertraging ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp. Ook een kwartier vertraging bij Badhoevedorp. 10 minuten oponthoud op de A5 Amsterdam-Hoofddorp voor de hoek.